Uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. Ook VN-chef Guterres veroordeelt de aanval van Israël op een tentenkamp bij Rafah gisteren. Bij de aanval kwamen tientallen burgers om. Secretaris-generaal Guterres zegt dat er voor Palestijnen in Gaza geen veilige plekken meer zijn. Hij noemt de actie van Israël een verschrikking die moet stoppen. Het Israëlische leger sprak in eerste instantie van een precisieaanval op een Hamas-kopstuk... Maar inmiddels zegt premier Netanyahu dat de aanval een tragische fout is geweest. De EU wil een handelsverdrag met Israël heroverwegen... om zo de druk op de regering van Netanyahu op te voeren. Nederlanders geven gemiddeld zo'n 23 van hun inkomen uit aan woonlasten. Dat is relatief veel vergeleken met andere landen in de Europese Unie. De cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek tonen ook dat in Nederland relatief veel jongeren op zichzelf wonen dat Nederland wat betreft huurprijzen behoort tot de Europese middenmoot. De politie heeft gisteren 73 mensen aangehouden bij een protest op de Dam in Amsterdam. Zij wilden een pro-Israëlische actie verstoren. De betogers werden opgepakt en in een bus gezet. Daarna liep het uit de hand. Een groep medestanders probeerde te voorkomen dat de bus weg kon rijden. Ze gooiden onder meer met vuurwerk naar de politie. Van de 73 arrestanten zitten de meeste nog vast. Tennisser Botik van de Zandschulp weet niet zeker of hij nog langer proftennisser wil blijven. Dat zei de 28-jarige Nederlander tegen de NOS nadat hij maandag in de eerste ronde van Roland Garros werd uitgeschakeld. Van de Zandschulp kwam met enkel klachten en speelde naar eigen zeggen de allerslechtste wedstrijd van zijn leven. Dit jaar verloopt zeer slecht voor Van de Zandschulp. Hij kwam nog geen enkel toernooi verder dan de tweede ronde. Het weer vannacht bijna overal droog.